Jan van der Putten met het NOS-journaal, zeker van de FNV. Ze zijn in dienst van een Nederlandse onderaannemer in Roemenië. Dat bedrijf ontduikt de wetgeving en de CAO. Zo is geconstateerd door de arbeidsinspectie bij onderzoek bij Groningen Shipyard in Waterhuizen, waar ook Roemenen werken. Onderzoekers melden dat de gevolgen van het Zika-virus groter zijn dan gedacht. Ze volgden tientallen zwangere vrouwen, van wie de meeste het virus bij zich hadden. Enkele kinderen werden doodgeboren, er waren ernstige groeistoornissen en er waren problemen met de placenta. Tot nu toe werd Zika vooral in verband gebracht met kinderen met te kleine schedels. De Turkse politie heeft gisteravond in Istanbul met traangas en waterkanonnen een eind gemaakt aan protesten bij het gebouw van de krant Zaman. Honderden mensen waren op de been om te protesteren toen bekend werd dat de krant door de rechter onder staatstoezicht was gesteld. Zaman schrijft geregeld kritisch over president Erdogan en de Turkse regering. De EU en Amerika hebben bezorgd op de ontwikkelingen in Turkije gereageerd. Wintersporters die op weg zijn naar de Alpen moeten rekening houden met overlast door sneeuwval. Vooral in Frankrijk kan de sneeuw voor problemen zorgen, waarschuwt de Verkeersinformatiedienst. De Franse Verkeersdienst heeft waarschuwingscode oranje afgegeven. Ook in Oostenrijk gaat het sneeuwen en verder kan het wintersportverkeer last hebben van verscherpte grenscontroles, waarschuwt de VID. De Amerikaanse schrijver Pat Conroy is overleden. Zijn bekendste roman is The Prince of Tides. Dat boek werd verfilmd met in de hoofdrollen Barbara Streisand en Nick Nolte. En ook Jeroen Krabbe speelde in die film. Pat Conroy had kanker, hij was 70 jaar. Het weer nog kans op mist en kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.